uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh... had volgens president Trump anders kunnen aflopen... als het gebedshuis beter was bewaakt. Hij zei ook dat het schietincident niets te maken heeft... met de huidige wapenwetgeving. Bij de schietpartij in de synagoge zijn mogelijk acht doden gevallen. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Onder de gewonden zijn in ieder geval drie politieagenten. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Hij zou zelf ook gewond zijn en zich hebben overgegeven. Een ooggetuige zegt dat de verdachte antisemitische uitlatingen deed. In de buurt van de Duitse kolenmijn Hambach is de snelweg A4 tussen Keulen en Aken een tijd afgesloten geweest, omdat er demonstranten op de weg liepen. Zo'n 2500 milieuactivisten protesteren dit weekend tegen de bruinkoolwinning. Demonstranten blokkeerden ook een spoorlijn van de kolenmijn naar een energiecentrale. Ook bezetten ze een graafmachine in de mijn. Volgens Duitse media heeft de politie 38 activisten aangehouden. Uitvaartorganisatie Dela past de werkwijze aan... bij het nemen van vingerafdrukken van overledenen. Na de uitvaart kregen nabestaanden het aanbod... om tegen betaling een ring of ketting te bestellen met de vingerafdruk. Dat meldde het programma Radar Radio. Specialisten en politici reageerden verbaasd. De uitvaartorganisatie gaat nu eerst toestemming vragen aan nabestaanden. Tot nu toe deden ze dat niet altijd. Het lijkt erop dat de wet niet is overtreden... omdat alleen toestemming nodig is om vingerafdrukken te nemen bij levende mensen. Een duikteam heeft in de buurt van Texel het wrak ontdekt van een tweemaster... die in 1877 verging tijdens een noordwestenstorm. De tweemaster was destijds als vrachtschip met een lading graan... onderweg van Riga naar Antwerpen. Het zonk vrijwel meteen. Er zijn toen negen mensen verdronken, onder wie twee opvarenden van een reddingsboot. Het weer vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog.